Robert Walters met het NOS Journaal. In Rotterdam-Beverwaard is vanavond een explosie geweest. Er zijn geen gewonden gemeld. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Explosievenexperts experts doen onderzoek. De politie wil getuigen spreken en roept mensen op die camerabeelden hebben zich te melden. In Rotterdam zijn de afgelopen maanden om de havenklap explosies. Oud-president Trump heeft voor het eerst sinds hij werd aangeklaagd voor 37 misdrijven uitgehaald... naar president Joe Biden en het Amerikaanse ministerie van Justitie. Op een republikeins partijcongres in Georgia zei hij dat de vrede vervolging een aanfluiting is van het recht. Trump zou geheime documenten hebben achtergehouden en strafrechtelijk onderzoek werken. De Duitse justitie onderzoekt of Polen als uitvalsbasis is gebruikt... bij de aanslag vorig jaar op de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Dat meldt de Amerikaanse The Wall Street Journal. De Poolse regering zou niet op de hoogte zijn van dat onderzoek. Het Duitse onderzoek richt zich ook op de mogelijke betrokkenheid van Oekraïne... bij die sabotageactie. De Oekraïense president Zelensky ontkent dat zijn land erachter zit. Na Limburg heeft nu ook de provincie Gelderland een coalitieakkoord. Vijf partijen zijn het met elkaar eens geworden. Het gaat om BBB, VVD, CDA samen met ChristenUnie en SGP. Woensdag presenteren ze hun plannen voor de komende jaren. Gisteren bereikte ook Limburg als eerste provincie na de verkiezingen een coalitieakkoord. In de andere tien provincies wordt nog onderhandeld. In de VS is Ted Kaczynski, beter bekend als de Unabomber, overleden. Hij werd vanochtend doodgevonden in zijn cel. Kaczynski kreeg van de FBI de naam Unabomber door de bombrieven die in de jaren 80 en 90 stuurde naar universiteiten en luchtvaartmaatschappijen.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 tic tic tic tic ah, ah, take it, I take it, I ah, take it, I take it, I take it, I take it, I ah, take it, I take it, I take it, I take it, I ah, take it.